Renske van der Zalm met het NOS Journaal. Het lijkt erop dat de centrumlinkse SPD de verkiezingen in Duitsland gaat winnen. De partij staat nog steeds met 26% van de stemmen bovenaan. De Christen-Democraten zijn ondertussen iets weggezakt naar 24,2%, blijkt uit de prognoses. De Groenen zijn de derde partij met zo'n 14 van de stemmen. De liberale FDP en de rechtspopulistische AFD staan in de prognoses op ongeveer 10 En die linken dreigen met 5 onder de kiesdrempel te zakken. Als de definitieve uitslag overeenkomt met de exit poll... dan zal het Scholz van de SPD zijn die het initiatief mag nemen in de formatie. Hij zou dan Merkel op kunnen volgen als bondskanselier. IJsland krijgt toch niet als eerste land in Europa meer vrouwen dan mannen in het parlement. Na de verkiezingen van zaterdag leek het erop dat dit zou gebeuren... maar een hertelling zet alsnog een streep door de primeur. In eerste instantie zouden 33 vrouwen een plekje krijgen in het IJslandse parlement. Nu worden dat er waarschijnlijk 30. In totaal zijn er 63 zetels. In Tunesië is vandaag gedemonstreerd tegen president Kais Said. Twee maanden geleden stuurde hij de premier en het parlement naar huis... om de sociale rust in het land te herstellen. Demonstranten van vandaag vrezen dat hij die macht niet meer af wil geven. En D66-leider Kaag stelt voor om met alle zes partijen uit het brede midden te gaan onderhandelen over een nieuw kabinet. Ook met de ChristenUnie, die ze eerder uitsloot. Ze zei dat op een partijbijeenkomst in Amsterdam. Daarmee zou een meerderheidskabinet weer in beeld komen. Volgens Kaag moeten de partijen in de formatie het nationale belang voor opstellen. Het weer op de meeste plaatsen droog, maar landinwaarts is een bui mogelijk. Vannacht overal droog en 15 graden. Morgen in de loop van de dag een bui.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 Hoor je nu overal, hoor je nu overal. Ieder en maal weer. ZFM Zomer. no game of kiss and tell. The implications, how you lose. home in the Thunderbird. Let's roll, drive right off of the wall. Leave your job and your gaslight man.